Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's verlaagt de kredietwaardigheid van Frankrijk. Het Franse persbureau AFP heeft dat gehoord van een bron dicht bij de Franse regering. Er zouden nog meer eurolanden een lagere kredietstatus krijgen. Welke dat zijn is onduidelijk. Nederland, Duitsland, België en Luxemburg blijven volgens de bron in Parijs buiten schot. In Peru is de rechtbank bezig met het uitspreken van het vonnis tegen Joran van der Sloot. Hij wordt verdacht van de moord op Stefanie Flores, anderhalf jaar geleden. Er is 30 jaar cel tegen Van der Sloot geëist. Maar omdat hij een bekentenis heeft afgelegd, kan de straf een stuk lager uitvallen. Premier Rutte is het met koningin Beatrix eens dat een hoofddoek geen symbool is voor onderdrukking van vrouwen. In Oman noemde de koningin die uitspraak gisteren onzin. Volgens Rutte zijn de woorden van de koningin geen politieke uitspraak, en voegde daaraan toe dat hij veel voorbeelden kent van vrouwen met een hoofddoek die niet worden onderdrukt. Het kabinet is niet van plan de accijns voor benzine te verlagen. De benzineprijs in Nederland heeft vandaag de recordprijs van 1,75 euro geëvenaard. Minister Verhagen zegt dat het verlagen van accijnsen zou leiden tot het verhogen van andere belastingen. Verhagen hoopt dat de OPEC meer olie zal produceren, zodat de prijzen dalen. Ex-PVV-statenlid Cor Bosman gaat zijn excuses aanbieden voor een beledigende e-mail over een Turks PvdA-lid. Dat heeft Bosmans vrouw namens hem gezegd. De PVV'er verwees een jaar geleden in een e-mail naar het PvdA-statenlid Selçuk Osturk als een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. De mail lekte onlangs uit. De PVV besloot vandaag na crisisoverleg om Bosman uit de fractie te zetten. In een bedrijf in Oorschot heeft een brand een deel van een tuinmeubelbedrijf in de as gelegd. In de wijde omtrek waren zwarte rookwolken te zien. De brand woedde in de hal waar veel papier en karton lag opgeslagen. De brandweer vermoedt dat er asbest is vrijgekomen. Niemand raakte gewond bij de brand in Oorschot. Het weer vanavond en vannacht bewolkt. Morgen veel bewolking. Zo, wordt zo'n 7 graden morgen. Dit was het en... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. en staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor knoop het Hoevelaken 4 kilometer. de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoeterwoude 5. de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 3. A15 Europoort Rotterdam voor knoop het Vaanplein 4 kilometer. de A15 van Rotterdam naar Gorkum voor Sliedrecht 3. A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knoop het Brechtseplein 4 en op de A20 richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 3. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 3. A28 Utrecht richting Amersfoort voor Afrit en Dolder 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom voor Afrit Numansdorp 7 kilometer. Dat heeft te maken met een spoedreparatie aan de weg.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 Met ons, wij. <laughs> nee, vandaag een hele bijzondere uitzending. Nou, bijzonder. Piet Paulus, maar eh, is voor het eerst in de uitzending sinds het overlijden van zijn vader. Is natuurlijk eh, niet leuk voor hem geweest. En we gaan beoordelen wat de beste cover is.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 be easy Because it won't I will come look for you and this life is through with this body Before now I still need to live For we are not alone And you are not alone We're at home, loving, waiting And so afraid But I am so proud to be your father So proud to be your mom And I'll always be proud Van Raccoon gaan we naar... Maroon 5. Precies. met You Will Be ja. En, natuurlijk. bedoel met Sef en bagage dragen. Wat een nummer blijft dat toch ook, hè, weer. Lekker, lekker. En uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. We gaan vandaag heel veel koffers draaien. Nou, heel veel. Vijf of zo. Ja. Eh, en we beginnen, denk ik, met Paradise, En dat zijn echt, eh, echt heel akoestisch, alleen met een gitaar. En af en toe hoor je wel een pianetje of een heel zacht drummetje. Ja. Maar het dus gaat vooral dus om de stem en om de gitaar. En het zijn allemaal YouTube-hits, zeg maar. Dus laten we maar beginnen met, eh, met Paradise van Coldplay. Is goed. Veel luisterplezier. expect to be heard goes This water. My lips have turned a shade of blue. I'm frozen with this fear that you may disappear before I've given you the truth. out in the state. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed.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 Ja, en welkom eh, welkom to Central Pay van DJ Antoine. Is dat. En we gaan door met de volgende cover. We hebben straks natuurlijk Piet Paulusma aan de telefoon. Maar we gaan nu even luisteren naar een cover van een dance nummer. En dan denk je, hoe kan dat dan met een gitaar? Ja, dat kan. Want iedereen kent wel het nummer van de Swedish House Mafia. Who's gonna save the world tonight? En dat heeft iemand dus met een gitaar nagekofferd En ik vind het echt een eh, hele mooie versie. In één, in één take. Dus in één keer heeft hij het opgenomen. Oké. Okay. Geniet ervan. the we're coming down we never sleep, never get tired Suburban fields and suburban life Turn up the crowd now, we'll never back down Shoot down the skyline, watch it on prime time Turn up the love now, listen up now Turn up the love Who's gonna say of the world tonight Who's gonna bring me back to life We're gonna make it you and I We're gonna save the world tonight it's for the better And what we dream is all that matters We're on our way, united Turn up the crowd now, we'll never back down Shoot down the skyline, watch it on prime time Turn up the love now, listen up now Turn up the love Who's gonna save the world tonight. Who's gonna bring me back to life? We're gonna make it you and I. We're gonna save the world tonight to save the world tonight Who's gonna bring me back to life We're gonna make it you and I We're gonna save the world tonight realize if you ask yo Kevin de Grawl was dat moment Not Over You. Daarvoor voordeur natuurlijk nog eventjes de koffer van... Uh, eh, wat nummer was Ah, ben ik het weer vergeten? Nee, Safety World was geitje. Um, nu gaan we luisteren naar de koffer van uh, For the First Time, als het goed is. Ja, van de school. En dat is dan door... Eh, weer een autistische, zou ik zeggen. Een akoestische, <laughs> een akoestische koffer. Eh, ik vind deze ook wel echt heel goed. All these Gaan we Hard. Yeah, they're making us crazy. Don't give up on me, baby. Yeah, they're making us crazy Don't give up on me, baby She's all laid up in bed with a broken heart Well, I'm drinking Jack all alone in my local bar And we don't know how, how we got into this mad situation only doing things out of frustration Trying to make it work But man, these times are hard She needs me now But I can't seem to find the time I got a new job now On the unemployment line And we don't know how How, how we got into this mess Is it God's test? Someone help us Cause we're doing our best Trying to make it work But man, these times are hard but we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of wine Sit talking up all night Saying things we haven't for a while A while, yeah Smiling but we're close to tears Even after all these years We just now got the feeling That we're meeting for the first time gonna make it work when it hurts When you pick yourself up, you get kicked to the dirt Try to make it work, but man, these times are hard But we're gonna stop by Drinking on cheap bottles of wine Sitting talking up all night Doing things we haven't for a while A oh, while, oh, yeah Smiling, but we're close to tears Even after all these years, we just now time the meeting Studio Kiddo waren met Oath to the Bouncer. Bouncer. Eh, Niels vindt het echt geen leuk nummer, nee. denk ik toch? Nee. En je hoort ook eh, voor the first time in de koffer. Eh, was, ik vond het wel ook weer een hele mooie. Ja, ik vind dat, vond, ik het wel goed. Dat moet dus allemaal goed, hè? Ja, klopt. Ja. Dat is echt een hele slechte lijn die hoor je naar Een T-shirtje. en natuurlijk hoor ook Piet Paulusman journaal. En um, ja, we gaan nu even luisteren naar The Wanted met... Warzone. Dat is ook echt een mooi nummer.